Ook zijn ze beter in rekenen en taal. Een aantal jaar geleden was er grote kritiek op het rekenen- en taalniveau... van de pas afgestudeerde leerkrachten. Willem Holleder is overgebracht naar de extra beveiligde inrichting in Vught, schrijft de Telegraaf. Volgens de krant heeft de overplaatsing te maken met ontwikkelingen in het onderzoek. Welke dat zijn is niet bekend. Woensdag is er een proforma zitting in de rechtszaak tegen Holleder. De Telegraaf verwacht dat het Openbaar Ministerie met nieuw bewijs komt. Holleder zat eerder vast in Vught. Daar was hij een tijd in hongerstaking omdat hij het regime te streng vond. De meeste partijen in de Tweede Kamer reageren kritisch op het plan van de VVD om het asielbeleid aan te scherpen. De liberalen willen de Europese buitengrenzen sluiten en vluchtelingen in hun eigen regio opvangen. De PvdA noemt het plan niet reëel en onaanvaardbaar. Vluchtelingenwerk Nederland en asieladvocaten hekelen het voorstel van de VVD. Volgens hen is het in strijd met internationale verdragen. Huiseigenaren maken veel minder bezwaar tegen de WOZ-waarde van hun woning dan in voorgaande jaren. Volgens enkele grote gemeenten gaat het om een vermindering van 10 tot 35 procent in vergelijking met 2014. Veel mensen vinden de WOZ-waarde van hun woning meevallen. Bij veel huizen is de waarde gedaald en de woningprijs gestegen omdat de WOZ wordt vastgesteld op de waarde van begin 2014. Singapore rouwt om de dood van oud-premier Lee Kuan Yew. Lee overleed gisteren op 91-jarige leeftijd. Hij was ruim 30 jaar premier en werd de vader des vaderlands genoemd. In zijn eentje wist hij Singapore om te vormen van een slaperige Britse kolonie tot een sterke Aziatische economie. President Obama noemde hem een grootheid in de geschiedenis en een van de grootste strategische denkers in Azië. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. Er staat weinig wind en de temperatuur schommelt rond het vriespunt. Overdag geregeld zon, blijft droog en het wordt 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Short. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A1 richting Amsterdam bij Laren, 4 kilometer na een ongeluk.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 Radical mind, day and night all the time. 714, fly the line, maniac, radiac, winning the game. I'm the lyrical Jesse James. Quality, I possess, don't say I'm fresh, when my voice don't soothe the rest of the life. Revolt that I am holding.